Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In veel landen wordt de kloof tussen mannen en vrouwen niet kleiner... maar blijft die gelijk of wordt die zelfs groter. Dat schrijven hulporganisaties in een jaarlijks rapport. Voor het onderzoek werden 139 landen met elkaar vergeleken. In Afghanistan gaat het er het slechtst aan toe. Sinds 2021 zijn de Taliban daar aan de macht... en hebben vrouwen en meisjes bijna geen rechten meer. Ze mogen niet naar school, niet zingen en zelfs niet spreken in het openbaar. Zwitserland gaat aan kop. Dat is het enige land waar de situatie voor vrouwen erg goed is. Nederland staat op plek 7. In het Brabantse Werkendam zijn vannacht twee mannen zwaar gewond geraakt... toen ze in het ruim van een schip vielen. De mannen gingen terug naar hun schip en moesten daarvoor over twee andere vrachtschepen klimmen. Daarbij ging het mis. Zouden ze vijf meter diep in het ruim van een boot zijn gevallen. De mannen zijn er met een kraan uitgehaald en naar het ziekenhuis gebracht. En voor piloten van KLM wordt het binnenkort misschien nog lastiger om borrels en uitjes te plannen. De vliegmaatschappij gaat aan piloten vragen meer uren te vliegen, schrijft de Telegraaf. KLM is bang dat vliegtuigen anders noodgedwongen aan de grond blijven. De vliegmaatschappij heeft meer piloten dan ooit in dienst... maar steeds meer medewerkers werken in deeltijd en zitten door ziekte thuis. Het kerstverse kabinet moet de rekenmachine er misschien weer bij pakken. Economen van ABN AMRO hebben gekeken naar het plan om de BTW op hotelovernachtingen omhoog te gooien... van van 9 naar 21 procent. Het kabinet denkt dat ze daarmee bijna een miljard euro voor de schatkist ophalen... maar volgens de economen valt dat vies tegen. De verhoging geldt namelijk alleen voor hotelovernachtingen... en niet voor andere dingen waar mensen geld aan uitgeven. Er wordt gewoon ook heel veel gegeten en gedronken in eh, hotels. En dat is een omzetcategorie en dat geldt ook voor het verhuur van zalen... voor het parkeren, voor het verhuur van fietsen ja, die worden niet of nauwelijks geraakt door deze maatregel. ABN AMRO verwacht dat er vanwege het kabinetsplan minder kamers geboekt worden... en dat toeristen minder geld uitgeven in de omgeving. Het weer nog. De dag begint grijs en op sommige plekken valt wat lichte regen. Later wordt het droog en breekt het open. Er zijn dan opklaringen met flink wat zon en het wordt warm met 25 tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer rijden we langzaam op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Door de werkzaamheden bij knooppunt Koenplein 3 kilometer en 10 minuten vertraging.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 De Italiaanse kustwacht zoekt bij Lampedusa naar 21 vermiste migranten, onder wie drie kinderen. De boot waarop ze zaten kapseisde onderweg van Libië naar Italië door slecht weer. Ruim 1,1 miljard vrouwen leven in landen waar de gendergelijkheid is afgenomen of gelijk is gebleven. In Afghanistan is de situatie voor vrouwen het slechtst. Zwitserland scoort als enige erg goed. De btw-verhoging op hotelovernachtingen gaat verkeerd uitpakken, zegt ABN AMRO. De belasting gaat van 9 naar 21 procent. Het kabinet denkt dat dat bijna een miljard euro oplevert... maar volgens ABN blijft er maar een derde van over... vooral omdat zakenreizigers de btw kunnen terugvorderen. Het weer eerst bewolkt, later zonnig en maximaal 29 graden. ZFM. since daddy had before you get loose and start to lose your mind.